Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is een onbemande testvlucht van het ruimtevaartuig Starship deels mislukt. Het toestel van ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk... werd gisteren gelanceerd vanaf een basis in het zuiden van de staat Texas. Na een half uur verloor SpaceX de controle over de ruimteraket. De bedoeling was dat het vaartuig satellieten zou lanceren... maar de deur ging niet helemaal open. Daarna begon de raket te tollen en brak hij uit elkaar. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Bij eerdere testvluchten dit jaar explodeerde het ruimtevaartuig. Musk wil in de toekomst met onbemenste starships mensen naar Mars brengen. In Frankrijk heeft de politie kunnen voorkomen dat er opnieuw een crypto-ondernemer werd ontvoerd. Dat meldt het Franse persbureau AFP. De ontvoering was gepland in de omgeving van Nantes, maar de politie greep in voordat die kon worden uitgevoerd. De politie heeft de afgelopen dagen 24 mensen aangehouden in verband met deze en een andere zaak. De laatste tijd zijn verschillende mensen uit de cryptosector en familieleden ontvoerd. Zoals begin deze maand de vader van een crypto-miljonair in Parijs het slachtoffer. Hij werd na twee dagen bevrijd uit een pand vlak bij de Franse hoofdstad. In Suriname is een intentieverklaring getekend om een nieuwe coalitie te vormen, meldt nieuwsite Star News. Daarmee zouden zes Surinaamse partijen gaan samenwerken. Het is opvallend omdat er twee dagen na de verkiezingen nog geen officiële uitslag is en er zelfs nog stemmen worden geteld. Ook is er een aantal hertellingen. De Britse voetbalclub Liverpool heeft assistenttrainer John Heitinga toestemming gegeven voor onderhandelingen met Ajax. De Amsterdamse club zoekt naar een nieuwe hoofdtrainer, nu Francesco Farioli is vertrokken. En dan nog het weer, bewolking en regen.